Yes, hey. Yeah, dit is een bobbeling remix from DJ Shaw. Ja, <laughs> yeah. je. lekker ding. eens gaat de moederbout. Ik wil je naar je, naar je, naar je, naar je huis brengen. Want je hebt echt een lekkere Bill Cosby, lekkere Bobby eh, heb een bout. Ah! Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. <laughs> Ah! Ah!